Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Europese Unie wil de tegoeden bevriezen van 18 Oekraïners. Om wie het precies gaat is niet duidelijk. De nieuwe regering in Kiev heeft erom gevraagd. Premier Yatsenyuk beschuldigt de afgezette president Yanukovych ervan... dat er tijdens zijn bewind tientallen miljarden zijn verdwenen uit de schatkist. Ook zijn er geruchten dat de zoon van Yanukovych geld heeft weggesluist... via een Nederlandse belastingroute. De nieuwe gunstige CPB-cijfers over de Nederlandse economie stemmen hoopvol... maar het is volgens VVD en PvdA nog veel te vroeg om al te spreken over lastenverlichting. De regeringspartijen wijzen erop dat er ook volgend jaar nog een tekort op de begroting is. Veel oppositiepartijen willen wel nu al kijken of lastenverlichting mogelijk is. President Obama trekt 600 miljard dollar uit om de economie te stimuleren. Het geld is onder meer bedoeld voor onderwijs, klimaatonderzoek en kinderopvang. Tegenover de uitgaven staan belastingverhogingen van 1000 miljard dollar. Die treffen vooral rijke Amerikanen en bedrijven. De Republikeinen noemen de plannen onverantwoordelijk. De politie heeft vanavond het treinverkeer bij Woerden tijdelijk laten stilleggen... omdat er twee mannen waren ontsnapt. Ze gingen er vandoor toen de politie hen wilde oppakken. Eén had al een handboei om en kwam bij zijn vlucht in het water terecht. De politie zette de achtervolging in, maar de twee wisten lopend te ontkomen. In Vlissingen zijn vanavond 19 mensen naar een bijeenkomst gegaan... waar kon worden gepraat over het incident van vrijdag... toen een man zich voor een Albert Heijn in brand stak. De bijeenkomst werd gehouden omdat veel mensen de gebeurtenis hebben gezien... en het grote indruk maakte. De man is overleden aan zijn verwondingen. Het weer, vannacht kan lokaal nevel of mist ontstaan.